12 Door Albegens met het NOS-journaal. De Belastingdienst is er in 2013 en 2014 onterecht van uitgegaan... dat spaarders een gemiddeld rendement van 4% konden behalen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een zaak die was aangespannen... door de Bond voor Belastingbetalers. De rechters constateren dat de spaarrente in 2013 en 2014 flink daalde... en dat 4% rendementsheffing alleen gehaald kon worden met risicovol beleggen. Spaarders zouden deze uitspraak kunnen gebruiken om zelf bezwaar te maken tegen hun belastingaanslag. De VVD wil toch nadenken over een vorm van rekeningrijden. In de podcast Betrouwbare Bronnen zegt de Tweede Kamer-fractievoorzitter Dijkhoff... dat het denken niet stilstaat. Tot nu toe was de VVD modicus tegen elke vorm van rekeningrijden. Volgens Dijkhoff gaat zijn partij er in de aanloop naar de volgende Kamerverkiezingen over praten. Het internationale onderzoeksteam dat zich buigt over de MH17-ramp... geeft woensdag weer een persconferentie. Na verwachting wordt bekend welke personen verantwoordelijk worden gehouden... voor het neerhalen van het vliegtuig. Het onderzoeksteam concludeerde eerder dat het toestel van Malaysia Airlines is neergehaald... met een Russische boekraket. Een politieagent van de eenheid Zeeland-West-Brabant wordt beveiligd... omdat hij met de dood is bedreigd. Mogelijk wordt hij bedreigd vanwege een drugsonderzoek bij een pand in Bergen-op-Zoom. Volgens Omroep Brabant zijn de afgelopen week meerdere verdachten aangehouden. Overal in Zwitserland staken vrouwen vandaag voor meer gelijkheid. Onder de hashtag Vrouwenstrike roepen ze elkaar op om de straat op te gaan. Onder meer omdat vrouwen in Zwitserland 20% minder verdienen dan mannen met dezelfde soort baan. Het weer. Vanmiddag wordt het grotendeels droog. Is er wat vaker zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Vanavond en vannacht trekken een paar regen- en onweersbuien over het land... met daarbij kans op hagel- en windstoten. Morgenochtend trekken de buien weer weg. Dan klaart het op. Dan wordt het ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 knooppunt Koenplein richting Knoopend Amstel tussen afrit Volendam en Knoopend Watergraafsmeer staat 4 kilometer file.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 solo Valencia, midden februari. Ik loop een blokje om in de nacht. Ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het vak. Nu ben ik back. back. Secure in the back. Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek Ik leef voor die stress, ik voor die stress Ik ben niemand maar mezelf in die race En al mijn day ones zijn er nog steeds En ik heb zoveel moois om mij heen Maar ik heb no time to waste Ja nu gaan we heel hard plannen gaan sporen Liefde die ik voel die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja nu gaan we heel hard plannen gaan sporen Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo um, Paris, midden februari ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back. Terug met mijn zakelijke pas. En de financiële status dan niet matcht met mijn gedrag. Bescheiden, ze kunnen je vertellen. Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen. Hold up, ik ben aan het bellen, they like, oh no. Tien kop voor een show. Ik breng die rappertjes naar school make money, make money, road. Ik ben met mijn young bro, jij weet zijn niet day 1 Jij weet alles A1, jij hoopt dat je mee kan Maar we moeten gassen, man, nigga, je deed lang meer real You'd zeg het je net dat je gaat. Ja, nu gaan we heel hard blauw, gas Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo gaan we Heel hard blauw gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo a time when we were friends I gave you my heart, the story ends No happy ever after, now we're friends Wish upon a star if that might help ZFM.